cause everywhere I turn. Seems like everything I see. van Zandvoort, op 106.9 FM what seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see? Girl, I want you now forever.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 De ANWB Alarmcentrale heeft tot nu toe 35 stoffelijke overschotten teruggevlogen... van slachtoffers van de vliegramp bij Tripoli. Op 12 mei kwamen 70 Nederlanders om toen een toestel van Afrika Airways vlak voor de landing neerstortte. Een negenjarige jongen was de enige overlevende van de crash. Een team van forensische experts is in Libië voor de identificatie van de slachtoffers. De negen mensen die zijn gedood op een hulpconvoi voor Gaza zijn omgekomen door geweerschoten. Dat blijkt uit eerste forensische rapporten, meldt de Turkse televisie. De lichamen zijn vandaag in een mortuarium in Istanbul onderzocht. De negen omgekomen activisten kwamen volgens een Turkse hulporganisatie allemaal uit Turkije. De twee Nederlandse activisten die de afgelopen dagen vastzaten in Israël zijn vanmorgen geland op Schiphol. Ze werden maandag met zo'n 700 anderen opgepakt door de Israëlische marine... toen ze probeerden hulpgoederen over zee naar de Gazastrook te brengen. De moordpartij in Engeland waarbij een taxichauffeur gisteren 12 mensen doodschoot... heeft mogelijk te maken met een ruzie over een erfenis, dat melden Britse media. De dader schoot gistermiddag eerst een tweelingbroer en de advocaat van de familie dood. Daarna stapte hij in de auto en schoot hij lukraak voorbijgangers dood. Onder de slachtoffers was ook een collega-taxichauffeur. Elf mensen raakten gewond. Drie van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de loop van de middag vond de politie het lichaam van de man... die vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. Voor de kust van Puntland in Somalië is een gekaapt schip heroverd. Somalische militairen bestormden het schip en arresteerden zeven piraten. Daar ging een kort gevecht aan vooraf, waarbij de piraten de kapitein van het schip doodschoten. Het schip voer onder Panamese vlag en vervoerde suiker. Het werd gisteren voor de kust van Somalië door de piraten aangevallen. Het weer zonnig, het wordt 17 graden te Wadden en 23 graden in Limburg. Langs de kust en rond het IJsselmeer vanmiddag veel wind.